2 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Een wisselstoring bij Zwolle heeft gisteravond geleid tot grote treinvertraging... tussen Zwolle, Groningen en Leeuwarden. Door een breuk in een ondergrondse kabel reden er enige tijd geen treinen... tussen Zwolle en Meppel. Honderden treinreizigers zijn gestrand. Inmiddels rijden er weer enkele treinen... maar de extra reistijd kan oplopen tot een uur. Spoorbeheerder ProRail spreekt van een complexe storing... en zet extra monteurs in. Het waterpeil rond de Canadese hoofdstad Ottawa blijft stijgen. Ook vandaag en morgen valt er opnieuw veel regen en natte sneeuw. Oost-Canada kampt al anderhalve week met overstromingen... als gevolg van slecht weer en grote hoeveelheden smeltwater... uit noordelijke gebieden. In Ottawa geldt sinds donderdag de noodtoestand. Naast Ottawa zijn ook de steden Montreal en Quebec getroffen. In totaal moesten zo'n 10.000 mensen hun huis verlaten. Een reusachtig beeld van Bartje Bartels, de hoofdpersoon uit kinderboeken en boegbeeld van Drenthe, is een maand na plaatsing weggehaald langs de snelweg A20. Het beeld van 8 meter hoog is te populair. Veel mensen willen ermee op de foto en de eigenaar van de grond ondervindt daar hinder van. De initiatiefnemers wilden met het beeld laten zien dat inwoners van Drenthe niet al te bescheiden moeten zijn. Mede door de verfilming van de boeken over Bartje... die niet Brune bonen wilde bidden... groeide uit tot een icoon van Drenthe. Wat er nu met het Bartjebeeld gaat gebeuren is onduidelijk. En in de halve finale van de Champions League... heeft Barcelona thuis Liverpool overtuigend verslagen met 3-0. Luis Suarez scoorde de 1-0, Lionel Messi maakte de 2-0 en de 3-0. De returnwedstrijd is volgende week woensdag 8 mei in Liverpool.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 van Zandvoort. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan mee verdienen. Je kan haten, maar ze willen vangen everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan mee verdienen. Wil kan haten, maar ze willen mafke everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Ik moest even rusten, ik ben geen machine. Voor mijn eerste waggie naar Mercedes dealer. Ben ik te gestrest, dan ga ik even shoppen. Binnenkort ga ik kijken naar wat mooie klokken. Mijn moeder die is trots op mij. Bij mijn première stond een domme rij. Ik kreeg last van mijn ogen, te veel flits. Ik kreeg last van die mensen die te veel bitchen. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, ik kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen van everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, ik kan niet verdienen. Nu kan haten, maar ze willen mafke everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Op Ibiza op een jacht, ik heb altijd overvracht. Fotoshoots in Berlijn, ik ben niet meer klein en dat is heel de nacht. Jij helpt omdat ik lach, ja vroeger was ik last. Full boys en bitch flickers geef ik never ever nooit mijn trust. Jullie weten niks van mijn pijn. Jullie zijn alleen de fucking shine. Nee, jullie weten niks. Jullie zijn alleen de fucking shine. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen van everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen maf everywhere. In the gym, I am bare, burger. I'm a daddy, yeah. 谁？ tonight www.zfmzandvoort.nl crazy high.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 the that roll back when she's laughing at me.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

of my dreams tonight. No lie.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 in this.